uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het OMT ziet niets in een verplichte coronapas voor medewerkers en bezoekers in de zorg. Minister De Jonger wil dat invoeren, maar de deskundigen in het OMT zeggen in hun laatste advies dat het geen meerwaarde heeft voor patiënten. Een mondkapje of afstand houden werkt net zo goed, zeggen ze. Bovendien kan het ertoe leiden dat ongevaccineerde zorgmedewerkers hun baan opzeggen... terwijl er al personeelstekorten zijn. Vakbonden en werkgevers zijn ook niet enthousiast over het voornemen van het kabinet om de wet te wijzigen... waardoor werkgevers hun medewerkers kunnen vragen om een coronapas. De FNV vindt het een schending van grondrechten en indirecte vaccinatiedwang. VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat een plicht te ver gaat... omdat werkgevers in veel sectoren nu al moeilijk aan personeel komen. Bij een lawaai-protest tegen het coronabeleid in Den Haag... zijn gisteravond 13 mensen opgepakt voor onder meer belediging en het gooien van stenen en zwaar vuurwerk naar de, naar de politie. Enkele honderden demonstranten stonden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid... toen premier Rutte en minister Jonge daar, De Jonge daar een persconferentie gaven. Ze werden uiteengedreven met de wapenstok. Bij een aardverschuiving in het zuidwesten van Colombia... zijn zeker elf mensen om het leven gekomen. Er zijn ook tien gewonden en nog zeker vijftien vermisten. De aardverschuiving ontstond na een periode van zware regen. Twee gebouwen zijn ingestort. Een reddingsoperatie met onder meer speurhonden is voorlopig stilgelegd... uit vrees voor meer aardverschuivingen. En Facebook gaat de gezichtsprofielen verwijderen van meer dan een miljard mensen. De software waarmee gezichten in foto's en video's automatisch worden herkend... was al jaren omstreden. Het zou de privacy schenden en soms ook mensen verkeerd identificeren... Volgens Facebook zijn er groeiende zorgen over en zijn ook de regels per land verschillend. Het weer. Het is tussen de 1 en 4 graden en er kan dichte mist ontstaan.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 feeling, obviously revealing. Let me be your paper man. I love to be a joker man. We both are here to have big fun, so let it rip. picture and say you want it too But no one's gonna get it Way too deep for love Baby, can you dig it?